Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De registratie van verkeersdoden schiet tekort. Dat zegt de SWOV in een reactie op het aantal verkeersdoden over 2010. Het Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek twijfelt aan de cijfers. Het zegt dat het aanwijzingen heeft dat de politie veel minder nauwkeurig registreert. Vandaag werd duidelijk dat er vorig jaar 640 mensen zijn omgekomen in het verkeer. Een daling van 11 procent. De SWOV vindt dat de cijfers geanalyseerd moeten worden en pleit voor een betere registratie door de politie. De Europese Unie legt nog eens 110 miljoen euro op tafel... voor de bouw van een nieuwe afdichting van de nucleaire reactor in Tsjernobyl. Oekraïne verwacht nog zeker 740 miljoen euro nodig te hebben voor de nieuwe afdichting. Kort na de nucleaire ramp, nu bijna 25 jaar geleden, is er een betonnen kap aangebracht, maar die vertoont scheuren. De nieuwe afdichting wordt zo gemaakt dat het radioactieve materiaal er op termijn uitgehaald kan worden. Oekraïne hoopt het resterende bedrag nog bij de afzonderlijke landen te vinden. De nieuwe afdichting in Tsjernobyl moet in 2015 klaar zijn. De Woonbond, de vakcentrale FNV en FNV Bouw roepen de Tweede Kamer op om huurders niet te hard aan te pakken. Mensen met een laag of middeninkomen hebben al minder te besteden door de crisis... en door de bezuinigingen krijgen ze het nog lastiger, schrijven ze. Morgenavond praat de Tweede Kamer met minister Donner over zijn plannen met het huurbeleid. Een man uit Dokkum in Friesland is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op een vrouw van 24. Hij sloeg haar vorige zomer in een park dood met een moker en had daarna nog seks met haar. Het OM had 12 jaar cel en tbs geëist, maar de man uit Dokkum weigerde mee te werken aan een psychisch onderzoek. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder, morgen opnieuw zonnig, maar in het westen enkele wolkenvelden. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Na morgen blijft het zonnig en droog.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 yesterday suddenly Love was such an easy game to play Now I need a place to hide hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe. Maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat, begonnen dan met de Beatles. Die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden. Want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, nee, het gaat natuurlijk. Ja. Dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar eh, even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind heeft, ik, dat vind ik ook. dat vind ik ook. <laughs> <laughs> huis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u waarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp, ik weet nog hoe het was De boerenkinderen in de klas Een kar die ratelt op de keien het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen De dorpsjucht krit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met muziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij Dit is al wat er bleef voor mij Een aanzicht en herinneringen Toen ik langs het tuinpad van mijn vader De hoge bomen nog zag staan Ik was een kind, hoe kon ik weten 小河。 permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous volons par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien regard des parents, si le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Salvatore Adamo. Die stond op 4 in de Eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 ABBA, uh, A, ABBA bedoel ik. niet ABBA, ABBA. Oh, ABBA. I Have a Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. I Aynı bir şimdansı var Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart? Shall I come back again? Tell me, dear, are you dat was ABBA. Ja, dag. <laughs> A. Wat okay. betekent nou dat? Nou, eh, Joop? Anifert, Björn. Weet ik veel wat dat... <laughs> Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk al I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan nou, zit hij in de schaduw, Mo. <laughs> Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar, dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jong van. De verluisteraars thuis, eh, Joop van Ness heeft zijn bril vergeten. Dus, eh, dus- hij is een beetje, hij is een beetje, zijn we een beetje te plagen hier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 let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid, it doesn't matter what you are. Tongue, skin, rastas, morphs, walkers, even keep tigrin. Everybody, everywhere, stop belonging attention to me Cause if you're a wild-eyed loser Standing at the gates of oblivion Then hitch a ride with us Cause we're on the last See them moped out of nowhere city We haven't even told our parents What time we'll be back So pull on your dancing trousers And get down to the total and utter King of rock and roll Cliff Richard Got myself a crying ball Sleep and fall Living now Loving Got to do my best to please Just cause

de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top uh, 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. het zo pret. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek een paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had Dat op een dag hij weg zou zijn En zij alleen met spijt en pijn Dat hij zo lang een meisje had Als stormwind speelt met een enkel blad Arm kind, zestien lente zo pril Ach, wat lig je hier stil onze kant van de weg. Put your sweet Tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind. I've got to know. Should I hang up or will you tell him he'll have to pressure, no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 Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas Klaas <laughs> het oh, over. <laughs> Nou, nee, die komt eh, volgende week zondag, hè? Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik, vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Cassian... Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Bethlehem of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Den Haag, dat is toch... eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my had a few But then again Too few to mention I did what I had to do And saw it through Without exemption I planned each charted course each careful step on the byway and more, much more than this I did it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 NOS Nieuws van 9 uur.